ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke, gladde ochtendspits vandaag. Onder andere in de regio op de A2 Amsterdam-Den Bosch. Mensen passen hun rijgedrag aan en daarom een lange file tussen Breukelen en Everdingen. 24 kilometer, 40 minuten.